Dat melden staatsmedia. Een derde Oeigoer zou gewond zijn. Volgens Chinese media openden agenten het vuur toen ze werden aangevallen door een groep Oeigoeren met messen en metalen buizen. Ruim een week geleden braken in Urumqi rellen uit tussen de islamitische Oeigoeren en etnische Chinezen. Daarbij zouden meer dan 180 doden zijn gevallen. De Oeigoerse minderheid vindt dat ze wordt gediscrimineerd. China heeft duizenden militairen naar Urumqi gestuurd om de orde te herstellen. Een hoogbejaarde man uit Musselkanaal heeft zijn rijbewijs ingeleverd omdat hij te langzaam reed op de snelweg. Zondagmorgen reed hij met een sukkeldrafje over de A7 tussen Groningen en Marem. Het lukte de politie niet om hem te laten stoppen, ook al reed de man slechts 20 km per uur. Uiteindelijk kon hij bij een afslag worden klemgereden. De man van 88 zei dat hij de weg kwijt was en dat hij vanwege de regen zijn snelheid iets had aangepast. In Indonesië zijn 17 Nederlandse scholieren in quarantaine geplaatst... omdat ze mogelijk besmet zijn met Mexicaanse griep. De scholieren kwamen vorige week aan op het Indonesische eiland Flores... voor een humanitaire missie. Een jongen van 13 wordt geïsoleerd van andere patiënten behandeld in het ziekenhuis. Hij had een temperatuur van 40 graden... en verschijnselen die kunnen wijzen op Mexicaanse griep. Het bloed van de Nederlandse scholier wordt nu onderzocht. De van oorlogsmisdaden verdachte John Demjanjuk wordt in Duitsland aangeklaagd voor medeplichtigheid aan 27.900 moorden. Dat is bekendgemaakt door het Openbaar Ministerie in München. Demjanjuk heeft volgens tientallen getuigen in de Tweede Wereldoorlog als kampbewaker gewerkt, onder meer in het nazi-vernietigingskamp Sobibor in Polen. Demjanjuk is inmiddels 89. Hij werd in mei door de Verenigde Staten aan Duitsland uitgeleverd. Het weer geregeld zon met in het noorden een enkele bui. Morgen met 24 graden iets warmer dan vandaag. Maar dan kan overal een bui vallen.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 vibration that takes me away. Me people stand up to fight desperation as we raise. can hold on, hold on. The road is clear. So gather all your friends around and take them one by one by the hand to a peaceful, loving place. 106.9 ZFN to overdose. Stood by the bus stop with a felt pen in the suburban hell. And in the distance, a police car to break the suburban spell. not a man with two left feet. And oh, when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go.